Renate Kok met het NOS Journaal. De energierekening valt dit jaar ruim 85% hoger uit dan een jaar geleden. Dat heeft het CBS berekend op basis van de energieprijs zoals die in januari was. Gemiddeld zijn huishoudens dit jaar dan 2800 euro kwijt aan energie. Dat is ruim 1300 euro meer dan een jaar geleden. Tussen huishoudens onderling zijn er grote verschillen in de hoogte van de rekening. Dat heeft onder meer te maken met de mate waarin een woning is geïsoleerd... en met de verschillende energiecontracten die mensen hebben. Mensen met een variabel contract merken de hogere prijzen eerder. Er wordt veel overlast verwacht vandaag vanwege storm Yunus. Vanaf twee uur vanmiddag rijden er geen treinen meer. Dennis is bang dat er bomen op het spoor waaien. KLM verwacht ook problemen en schrapt bijna 170 vluchten. Verder sluiten scholen eerder en gaan ook veel test- en vaccinatielocaties van de GGD eerder dicht. Het KNMI heeft eh, overdag voor het grootste deel van het land code oranje afgegeven vanwege de storm. In Canada, in Ottawa, lopen de spanningen tussen de protesterende truckers en de autoriteiten verder op. Er zijn bussen met agenten aangekomen bij het parlementsgebouw. En daar zijn ook rondom hekken geplaatst. Mogelijk gaat de politie ingrijpen bij de blokkade. De chauffeurs blokkeren al ruim twee weken de wegen naar het centrum... en zijn niet van plan om te vertrekken. Ze protesteren tegen de coronamaatregelen en tegen het beleid van premier Trudeau. PSV is weer een stap dichter bij de achtste finales van de Conference League. De club uit Eindhoven won thuis met 1-0 van Maccabi Tel Aviv. Cody Gakpo scoorde het enige doelpunt al in de elfde minuut. Vitesse ging in Wenen met 2-1 onderuit tegen Rapid Wien. De Arnhemmers stonden in de rust 2-0 achter en kwamen er niet aan te pas. Na rust maakte Openda nog wel de aansluitingstreffer. Het weer, de wind neemt steeds verder af en het gaat regenen.